Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier ziekenhuizen in de Gazastrook worden omsingeld door het Israëlische leger. De situatie in de ziekenhuizen is slecht. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen. Zo is er ook een kinderziekenhuis gebombardeerd. In that hospital were a number of children who were on life support and children receiving dialysis. Uh, things that you cannot possibly evacuate them um, safely with. Het is bijna onmogelijk om de patiënten hier te evacueren, vertelt ze. Volgens de Rode Halve Maan wordt er bij een van de omsingelde ziekenhuizen al heftig gevochten. Het Israëlische leger denkt dat er tunnels van Hamas onder de ziekenhuizen zitten. Tegelijkertijd was er vandaag een aanval op een school in Gaza. Daarbij zijn volgens een ziekenhuisdirecteur 50 doden gevallen. Het ronselen van stemmen moet harder worden aangepakt, vindt het kabinet. Je kan via een volmacht iemand anders namens jou laten stemmen... maar die die volmachten mogen niet verzameld worden door aanhangers van een partij om voor meer stemmen te zorgen. Het kabinet vindt de regels nu te vaag, omdat er bijvoorbeeld niets in staat over online ronselen. En ook moeten de straffen omhoog. Steeds meer krachtpatsers, fitboys en anderen in de sportschool gebruiken anabolen. En dat kan link zijn, staat in de krant Trouw. Het spul wordt gebruikt voor meer spiermassa, maar je kunt er ook allerlei nare bijwerkingen van krijgen. Onze verslaggever Suus Boslo vroeg jongeren in Almere of ze het spul gebruiken. Nee, ik doe dat niet aan. Het eh, is niks voor mij. Ken je mensen die dat doen? Jawel, bodybuilders en zo, maar... Eh. <laughs> Eh, anabolen, nee. Ik zou niet weten waar je dat <laughs> vandaan moet krijgen. Ehm, nee, ik heb het in het verleden wel eh, bijvoorbeeld eiwitshakes gedaan. Maar ja, ik vond het eigenlijk weinig van toegevoegde waarde. Ze moeten zelf weten wat ze doen natuurlijk. Maar eh, ik weet dat het niet goed voor je is en zo. Eh. En nepspier is ook niet... Het is misschien voor de show, maar je bent niet sterker daardoor of zo, je weet dat? Het weer bewolkt en langs de kust buien, lokaal ook met onweer. Ook in Brabant en Limburg valt er regen en het is zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 Het demissionaire kabinet wil het ronselen van volmachtstemmen harder aanpakken en strenger bestraffen. Minister De Jonge heeft een wetsvoorstel om niet alleen persoonlijk, maar ook online oproepen om je stem af te staan strafbaar te maken. Het Openbaar Ministerie eist een maand voorwaardelijke celstraf tegen de agent die vorig jaar tijdens een boerenprotest in Heerenveen op een trekker schoot. Volgens de officier van justitie kan de agent zich niet beroepen op zelfverdediging. De partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, gaat ook meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat werd vandaag duidelijk op de eerste ledendag. En het weer, morgen opnieuw regen, maar in de middag klaart het wat op en is er ruimte voor de zon.